Trudy Vendrig met het NOS-journaal. De manier waarop bestuurders verzwijgen of ontkennen misstanden en doen alsof alles prima in orde is, omdat in Nederland prostitutie is gelegaliseerd. Dat zegt de Amsterdamse wethouder Ascher. Ascher houdt zich al jaren bezig met prostitutie op de Wallen. Hij zegt dat zeker de helft van de vrouwen gedwongen werkt. Bij vrouwen uit Oost-Europa is dat aandeel nog hoger. Mensenhandel, intimidatie en verkrachting zijn aan de orde van de dag. Hij noemt het een nationale vergissing dat onze omgang met prostitutie thuis hoort in het rijtje vrijheid, blijheid en tolerantie. Zelfs feministen hebben meer oog voor de zelfstandigheid van de sekswerken dan voor wat er werkelijk in de peeskamers gebeurt, al dus Ascher. De man die vorige week dood werd gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto in Oorschot blijkt een bodycard en handlanger van Willem Holleder te zijn. Volgens de politie is het Sinol Tuna. De Amsterdammer is in het verleden veroordeeld voor onder meer moord, afpersing en wapenbezit. Zijn naam is ook genoemd in het liquidatieproces. Ruim een week geleden werd het lichaam van Tuna gevonden langs de A58. De politie heeft nu door middel van DNA zijn identiteit kunnen vaststellen. Hoe Tuna om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenchipkaart. Nu staan de gegevens van het voertuig en de eigenaar op afzonderlijke kentekendelen, maar daarvoor in de plaats komt er één chipkaart. Volgens minister Schultz van Hagen is de kaart lastiger na te maken en makkelijk in gebruik. De nieuwe kentekenchipkaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. Op het WK honkbal heeft het Nederlands team voor een daverende verrassing gezorgd door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan.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 File in de Randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Bunschoten 5 en de andere kant op dus naar Amsterdam 4 kilometer. Aan de zuidkant van Amsterdam op de Ringweg in de richting van Den Haag tussen Zeeburg en de Rai 7 kilometer en de A13 naar Rotterdam bij Delft 3.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 En we gaan verder eh, met Robert Glasper, een jarige van vandaag. Eh, everything in its right place. First Lady of Jazz. zong in de beroemdste orkesten en vertolkte nummers van de allergrootste comisten van haar tijd. Zij straalt geluk, optimisme en passie uit en is een begenaderde zangeres. Ze werd geboren op 24, 25 4 1917 en stierf op 15 6 1996. We gaan door naar Johnny Hodges en van hem gaan we het nummer horen Sweet Lorraine. Giovanni Nutini, eh, geboren op 9 januari 1987. Hij is een Schots uh, singer-songwriter ehm, met een afkomst uit eh, Italië, Toscane. Ehm, hij werd in het begin van zijn leven eigenlijk aangemoedigd om de business van zijn vader over te nemen. Die zat in de Fish and Chips in Engeland. Ehm, maar ja, zijn stem werd vrij snel opge opgevangen eigenlijk. En ja, werd, hij werd aangemoedigd om toch maar wat te gaan zingen. Ehm, hij heeft onder andere in het voorprogramma gestaan van eh, Amy Winehouse, de zojuist overleden Amy Winehouse. En, eh, en ook van de Rolling Stones. En zijn laatste album is alweer uh, uit 2009. Dus ik hoop heel erg dat er eerst weer eens wat van hem uit gaat komen. Ehm, hier is... Million Faces van Paolo Nutini. Mm-hmm. last thing I hear at night And the first thing in the morning as I let it start to burn my head You slowly creep into bed I'm done with all the talking You say you know how I'm feeling I just need to try to settle down Why Don't You Do Right. En eh, die hebben we eigenlijk een paar weken geleden ontdekt. En dit was een live recording van eh, Omroep Brabant. Eh, we gaan verder met Kurt Elling, Nature Boy. what you dit was dus Mario Biondi met eh, This Is What You Are. En nu gaan we door naar Kurt met Nature Boy. There was a boy, a certain strange enchanted boy. They said he traveled very far. see a little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, one magic day spoke just to love and be loved in return. There was a boy, a certain strange enchanted boy. They said he traveled very far, very far over land and sea Little shy and sad of eye But very wise was he And then one day, one magic day He came my way And as we spoke of many things. love and be loved in return. Do strange enchanted boy They said he traveled very far, very far Over land and sea A little shy and sad of oh, eye But very wise was he And then one day One magic day he came my way And as we spoke of many that said to me have faded now That smile I lost Well I found somehow Het wordt wekelijks verzorgd door een team van presentatoren en technici. Vooral versterking van een techneut is nodig, want eh, we zitten er een beetje schaars in. En net was er iemand binnengekomen en die gaat het uh, jazzteam versterken, Mels presentator. En eh, het is niet de eerste de beste, het is Adam Spoor en daar zijn we hartstikke blij mee. Want je houdt het lang vol, als je het allemaal om beurt doet in een rooster en niet elke week aan de beurt bent. Dat was ZFM Jazz. En als je eh, interesse hebt als technicus of eventueel als eh, presentator, bel dan naar mij, Fred Kroonsberg 5730866 of pak de jeugd in ladden. David Habig 06388965445. Ik herhaal dat nog een keer. David Habig 06 388 96 5445. Nee, 1, 1 4 minder. <laughs> Oh, 1 4 minder. Nou, het is uh, 06 388 96 545. Oké, okay, dat is even hersteld. Of kom gewoon eerst langs op de zondagochtend van 10 tot 12 uur. Een bijeenkomst van de grote. Het ontstond in december 1957 in de NOLA-opnamestudio in New York. Duitsers zeggen dan een diepvol treffen. We gaan eh, naar uh, de Sunny Side of the Street met een volgende bezetting. Dizzy Gillespie op de trompet en zang. Sonny Rollins, Sonny Stitt op de tenorsax, Ray Bryant op de piano, Tommy Bryant op de bas, Charlie Persip op de drums. on the sunny side of the street. be so fine, fine as mmm, wine. I used to walk, walk in the shade with my blue Zandvoort. Dan is het feest, want dan mag ik u zeggen, mag ik deze dans van u. U krijgt een uitnodiging, alle 65-plussers en alle Ambo-leden van 50 jaar en ouder. Want dan op vrijdagmiddag 28 oktober organiseren Pluspunt en Ambo Zandvoort een groot dansfeest. Er komt een live dansorkest en u krijgt de gelegenheid om weer eens ouderwets met de voetjes van de vloer te gaan. De foxtrot, de cha-cha-cha alles komt aan bod. De middag staat ook een teken van bewegen. Je komt u ook genieten van de muziek en de entourage. Er zullen verschillende demonstraties zijn en er wordt informatie gegeven over de onderwerpen bewegen en valpreventie. Bovendien zal dansschool Rob Tolderman een dansdemonstratie geven. Kortom, u zult zich uitstekend vermaken. Ga dat vast reserveren in uw agenda. En kom op vrijdagmiddag 28 oktober naar Strandpaviljoen 9, de haven van Zandvoort En u gaat nu verder met If I 12 uur aan.